maar sluit ook andere opties niet uit. De zus van Gino is aan het flyeren en gaat straks weer zoeken. En ze hebben veel contact met de politie. Die speurhonden worden nu als eerste ingezet. Want eh, die vrouw zei van, het is best het eerst alleen de onderzoeken, dat de geur niet wordt ehm, zeg maar, een soort van verpest. En dan om vijf uur gaan wij dan zelf nog eens zoeken. En ja, politie is ook eh, continu aan het kijken en zoeken overal. De jongen woonde sinds een week in Kerkrade bij zijn oudste zus... omdat zijn moeder ziek is en de vader buiten beeld. Een man uit Nieuwegein krijgt 14 jaar cel en tbs voor het doodsteken van zijn ex vorig jaar in Den Bosch. De vrouw liep die ochtend met de kinderwagen in de buurt van een supermarkt toen ze door haar ex werd aangevallen. Hij stak haar tientallen keren. Die ochtend had de vrouw juist een definitief einde aan de relatie gemaakt. Leerlingen van de middelbare school in Beeldhoven hadden vandaag geen les. De school zit op slot na een dreigmail. Eergisteren kregen scholieren een bericht met de tekst... Ik ga jullie allemaal doodschieten, geniet nog maar van jullie leven. Bij de tekst stond een foto van een pistool. Je hoort een verslaggever van RTV Utrecht. Er is nog veel onduidelijk. De politie, de gemeente en de school zijn in overleg over hoe nu verder. Zij moeten nu uitzoeken of het ging om een misplaatste grap of dat er meer aan de hand is. De mail werd verstuurd vanaf het account van een leerling, maar hij weet van niets. Een groot feest in het Verenigd Koninkrijk. Queen Elizabeth van 96 jaar oud zit 70 jaar op de troon. En daarmee is ze de langst zittende koningin ooit. En daarom wordt er vier dagen lang gepartied. Ook dit jongetje stond te wachten om naar de koningin te zwaaien. Because she's been queen for 70 years and that's quite impressive. And I don't really know how that's possible. And I just really want to see her jubilee because I want to see her. We're waiting for her to wave the balcony. Er worden de komende dagen veel feesten georganiseerd. Onder meer George Ezra en Ed Sheeran treden daarop. Het weer, af en toe wat bewolking, soms een zonnetje. Morgen opnieuw flink zon en dan nog wat warmer dan vandaag tussen de 20 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het ook aardig druk geworden. Er staat ruim 70 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Ruim drie kwartier oponthoud op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Oudekerk en de Amstel en Vinkenveen staat 7 kilometer. Liggen daar stenen op de weg, dus maar één rijstrook open. Een verkeer kan eventueel omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dat gaat zeker nog wel drie kwartier duren. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Knopenburgerveen een kwartier. Op de A7 Zaanstad Hoorn tussen Zaandam en Afrit Zaandijk een kwartier op onthoud. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk, de linker reishok is dicht. Daardoor loopt het vast op de A8 vanuit Amsterdam...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 om alle EU-burgers een Europese digitale identiteit te geven... en een Europees persoonsnummer. De Kamer wil de garantie dat burgers niet worden gedwongen om dat te gebruiken. Minister Dijkgraaf zegt dat hij 100% achter de open brief staat van 300 verontruste wetenschappers. Die spreken hun zorg uit over onder meer de aanval van forumkamerlid van Meijeren op RIVM-directeur Van Dissel. In Maastricht is een grote zoekactie aan de gang naar een jongetje van negen. Gino van der Straten uit Kerkrade wordt sinds gisteravond vermist.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 Then we cozy up and really give a fuck about the spring. Cause I really want it all, talk another diamond rings. Hey. Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second best, so content it.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 Seeing your face no more my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I know see you can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like? notte.